Kees Groot met het NOS-journaal. De waarschuwing voor gevaarlijk weer is uitgebreid. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor delen van Flevoland, Overijssel en Gelderland. Ook in Noord-Holland en Utrecht kan het plaatselijk glad zijn. Daar geldt code geel. Code oranje gold al voor het noorden van het land. Daar waren vanavond door de IJssel verschillende ongelukken. Op de A7 tussen Heerenveen en Groningen reed het verkeer over een lengte van 30 kilometer stapvoets. Ook morgenochtend zal de gladheid voor overlast zorgen. President Obama heeft zijn plannen voor strengere regels voor wapenbezit gepresenteerd. Hij was zichtbaar geëmotioneerd toen hij vertelde over de kinderen die omkwamen bij een schietpartij op een school in Connecticut. Volgens Obama heeft de wapenlobby Washington jarenlang gegijzeld. Voortaan moeten alle wapenverkopers een vergunning aanvragen en zijn ze verplicht om grondiger onderzoek te doen naar de kopers. De, het door de Republikeinen gedomineerde congres hield tot nu toe alle aanscherpingen tegen. Misbruik van vuurwapens kost jaarlijks 30.000 Amerikanen het leven. Op de kust van het Engelse Cornwall zijn duizenden roze wasmiddelflessen aangespoeld. De flessen komen waarschijnlijk uit een zeecontainer die tijdens een storm in mei vorig jaar overboord sloeg. Vrijwilligers zijn hard bezig om alle flessen op te ruimen, maar volgens de kustwacht drijven er nog veel meer flessen in zee. Iedere keer met vloed spoelen er flessen aan. Dat blijft waarschijnlijk nog maanden zo. In de overboord geslagen container zaten zo'n 27.000 flessen met wasmiddel. Dat wasmiddel is slecht voor het milieu en giftig voor dieren en planten die in zee leven. Het weer. In het zuiden valt regen, maar in het midden en noorden is het ijzel of natte sneeuw. Het koelt vannacht af naar min 6 graden in Groningen tot plus 5 in Zeeland.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 All these questions and answers. I just like to have her every moment, every single day. Ja, dan hebben we het over de verpopping van de jazz. En ik ga weer van de ver, verjazzing van de pop. Ik ga u laten horen als uh, weer teruggaan naar de jazz...